De politie heeft haar pleegmoeder en stiefbroer nu opgepakt. Het onderzoek naar de verdwijning van Willeke Dost is vorig jaar heropend. De Onderzoeksraad voor Veiligheid doet onderzoek naar de noodlanding van gisteravond van een vliegtuig van Air Maroc op Schiphol. Medewerkers van de raad zijn gisteravond meteen naar het vliegveld gegaan om gegevens te verzamelen. Inmiddels staat vast dat er vogels in een van de motoren zijn gevlogen. Het boek De Boomhut van Ronald Tolman en zijn dochter Marije is dit jaar bekroond met het Gouden Penseel. De prijs voor het mooist geïllustreerde kinderboek. Dat heeft de stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse boek bekendgemaakt. Het bekroonde boek gaat over een ijsbeer en een bruine beer die in een boomhut klimmen. Het is volgens de jury een tekstloos prentenboek waarvan de tekeningen gelezen kunnen worden. De winnaar van de Gouden Griffel, de prijs voor het beste kinderboek, wordt begin oktober bekendgemaakt tijdens de Kinderboekenweek. Vier Nederlandse wetenschappers krijgen een miljoenenprijs, de Spinoza-premie. Onder andere astronoom Franks krijgt de belangrijkste Nederlandse wetenschapsprijs. Hij ontdekte dat het heelal zeer oude sterrenstelsels bevat... die veel zwaarder en kleiner zijn dan de Melkweg. Verder zijn er Spinoza-premies voor hoogleraar Griekse taal en letterkunde Ineke Sluiter... chemicus Piet Gros en psychologe Naomi Ellemers. Arjen Robben is er bijna zeker van dat hij snel naar Zuid-Afrika kan afreizen om in actie te komen op het WK. Dat zei de aanvaller na de eerste behandeling aan zijn hamstringblessure. Die liep hij op in het oefenduel met Hongarije. Robben wordt vanmiddag opnieuw behandeld door fysiotherapeut Dick van Toorn. Het weer bewolkt, maar ook zon. In het zuidoosten een kleine kans op een lichte bui.